met het NOS Journaal. De juweliersvrouw uit Deurne heeft tijdens de overval op haar zaak in maart vier keer geschoten. Het eerste schot ging door het hart van de ene overvaller, de andere drie raakten de tweede overvaller. Dat is te zien op beelden van de schietpartij die het Openbaar Ministerie heeft vrijgegeven. Bij de overval op de juwelierszaak in Deurne kwamen beide overvallers om het leven. De juweliersvrouw wordt niet vervolgd omdat sprake was van noodweer. Haar man wordt wel vervolgd wegens verboden wapenbezit. Een meerderheid van de Eerste Kamer verzet zich tegen het plan van staatssecretaris Teven om gevangenen vroegtijdig met een enkel band naar huis te sturen. De Senaat zet onder meer vraagtekens bij de uitvoering en bij de juridische onderbouwing van het wetsvoorstel. Teven wil meer gevangenen met een enkel band naar huis sturen. Niet de rechter, maar ambtenaren moeten dit besluit nemen. Het plan moet een bezuiniging van 16 miljoen euro opleveren. Alleen gedetineerden die zich goed gedragen en die hun straf bijna hebben uitgezeten, mogen naar huis. De omstreden abortuswet die de Spaanse regering voor ogen had is van de baan. Premier Rajoy stelt dat er te weinig overeenstemming is over de wet. Abortus is sinds 1985 toegestaan in Spanje, maar de regering Rajoy wilde de mogelijkheden beperken. Vrouwen zouden alleen nog abortus mogen laten plegen als de zwangerschap het gevolg was van een verkrachting of als de gezondheid gevaar liep. De Amerikaanse aanval op IS in Syrië was veel grootschaliger dan die tegen IS in Irak. In totaal zijn vannacht 14 doelen aangevallen met straaljagers, bommenwerpers, drones en kruisraketten. De aanval richtte zich vooral op het hoofdkwartier van de terreurgroep in de Syrische stad Raqqa. Maar er zijn ook doelen aangevallen vlakbij de Iraakse grens. De Amerikanen trokken samen op met vijf Arabische staten, Bahrein, Jordanië, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Wat hun rol is geweest is niet bekendgemaakt. Het weer, Vanavond en vannacht toenemende bewolking, later van het noordwesten uit buien. Morgen trekken er buien over het land, het waait hard en het wordt hooguit 16 graden. Vanaf donderdag wordt het weer warmer, zonniger en droger.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 Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 5. De andere kant op tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude 4 kilometer. De A12 Den Haag richting Utrecht is dicht bij Blijswijk. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Er staat file vanaf Zoetermeer Centrum 5 kilometer. De A12 de andere kant op richting Den Haag bij Blijswijk 4 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. A13 van van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein 9.